Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Ongeveer een derde van de directeuren diende vorig jaar meer dan de balken en de norm. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad en de regionale krant De Stentor. Van de 285 directeuren in het onderzoek kregen er 83 vorig jaar meer dan de toen geldende norm van 193.000 euro. Sinds de zomer van 2010 mogen corporatiedirecteuren niet meer verdienen dan de minister-president, de zogenoemde balken en de norm. In de praktijk wordt die grens vooral gehanteerd bij nieuwe benoemingen. Zittende directeuren van woningcorporaties voelen er weinig voor om salaris in te leveren en verwijzen daarbij naar de verworven arbeidsrechten. Een paarse coalitie is volgens VVD-leider en premier Rutte heel ver weg. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Rutte wees erop dat er na de verkiezingen van twee jaar geleden wekenlang is onderhandeld om te komen tot een Paars Plus coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Toen lukte het bij lange na niet om het eens te worden, zei Rutte. Nu de PvdA de rode veren weer heeft aangetrokken, zoals Rutte dat noemt, zijn de verschillen volgens de VVD-leider alleen maar groter geworden. In de jaren 90 werkten VVD, PvdA en D66 samen in twee kabinetten in de peilingen lijkt zo'n samenwerking opnieuw een mogelijkheid. De Amerikaanse tennisser Andy Roddick heeft op de US Open afscheid genomen. Hij verloor zijn laatste wedstrijd tegen de Argentijn Del Potro. De 30-jarige Roddick kondigde eerder in het toernooi al aan dat hij na de Grand Slam in New York zou stoppen. Hij nam na zijn afscheid tegen Del Potro zeer geëmotioneerd afscheid. Hij won de US Open één keer in 2003 dat was ook zijn enige zegen op een Grand Slam. Het weer. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Overdag weinig verandering.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 ZFM. You Hit the block around 20 to 9, checking my girl, but then I see this girl looking fine, so I asked her if she wouldn't mind. Could you tell me? scene. She telling me she on the cover of GQ magazine. Right? Telling me she had to go, so I dropped her at the spot in my 4 by 4 So I told her I can't be late. The girl's taking up my time, had to hit her with a line. So I told her I can't wait to freak. See you at the same time next week. talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business. I was all tied up. Told the girl I was late. I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like And I know what's right, though I'm afraid I might keep wasting my best days. Never mind. could leave. Oh, I'd better do something today. Oh, I'd better do something today. I am going for a walk today. Oh, oh, oh. tan and suit and Bambi lights. Everybody is staring tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown op the countdown of the continent. same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply. Everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends. Things will Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan. Ze me bij het drinken van wat water.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 Visie in de koets en wel. Zuster, zeg maar, blijf ik Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nacht zuster, Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen?